Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het gaat nog dagen duren op veiligheidsregio. De kans bestaat dat tot aan Hoek van Holland stranden zijn vervuild. Er zijn al dieren gezien die olie op hun veren hebben. De olie kwam uit een Noorse tanker die afgelopen dag tegen een steiger voer. 200 ton stookolie is in het water terechtgekomen. Ook weggelekte olie in de Amerikaanse staat Iowa. Daar ontspoorde een goederentrein en is naar schatting 870.000 liter olie in een rivier beland. De vervoerder laat weten dat de olie wordt opgeruimd. Het regionale waterbedrijf houdt in de gaten of er geen olieresten in het kraanwater zitten. Vanaf vandaag mogen vrouwen in Saoedi-Arabië auto rijden. Het rijverbod werd om middernacht opgeheven en vrouwen kropen meteen achter het stuur. Het streng islamitische land was het laatste ter wereld waar vrouwen niet zelfstandig mochten rijden. Opvallend is dat vrouwen die altijd hebben gevochten voor vrijheid en gelijkheid de afgelopen weken zijn opgepakt. Volgens activisten wil de overheid critici op die manier de mond snoeren. Het einde van het rijverbod voor Saudische vrouwen is onderdeel van hervormingen van de koning. Die wil Saudi-Arabië zo aantrekkelijk maken voor investeerders en minder afhankelijk van olie. In Macedonië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de plannen om de naam van het land te veranderen in Noord-Macedonië. Griekenland wil dat de naam wordt aangepast omdat de Grieken een regio hebben die Macedonië heet. In tegenstelling tot eerdere protesten liep het gisteravond niet uit de hand. Voor het eerst is in het Vaticaan iemand veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Het is een voormalig diplomaat van het Vaticaan in Washington. Hij krijgt vijf jaar cel en moet een boete van 5000 euro betalen...